Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Gepakt. Hij had de Russen opgeroepen om vandaag mee te doen aan demonstraties tegen corruptie door de overheid. In bijna 100 steden werd gehoor gegeven aan die oproep. Een onbekend aantal mensen is opgepakt. In Moskou probeerden honderden betogers te voorkomen dat de politie Navalny afvoerde in een busje. Waar de oppositieleider nu is, is onduidelijk. Navalny is al jaren een van de grootste critici van Poetin. Hij wil meedoen aan de presidentsverkiezingen van volgend jaar, maar door een veroordeling wegens corruptie kan dat niet. De jongen van elf, die gistermiddag op de snelweg A44 werd geschept door een auto, is overleden. De jongen uit Oestgeest stak gisteren bij zijn woonplaats de snelweg over. Een automobilist kon niet meer uitwijken. De jongen werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hij overleed vanochtend aan zijn verwondingen. Waarom hij de snelweg overstak is niet duidelijk. In een bos bij Ulvenhout zijn menselijke resten gevonden. Het is onduidelijk of de resten van een man zijn of van een vrouw. De vondst werd vanochtend gedaan door honden die in het bos werden getraind om afgeschoten of overleden wild op te sporen. In de buurt lagen kledingstukken en een flesje water. De politie houdt rekening met alle scenario's. Het weer, enkele wolkenvelden trekken over, maar er zijn ook flinke perioden met zon. Het is 10 graden op de Wadden tot 15 in het zuiden. Morgenochtend in het noorden mogelijk lage bewolking. Verder schijnt de zon volop en het wordt 14 tot 17 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. De A1 Amsterdam richting Amersfoort is dit weekend dicht door werkzaamheden tussen knopen Diemen en naar de vesting.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 My future is coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. My future is coming on, it's coming on, it's coming on. My future. Oh, wat een fantastische plaat dit. Hè? hoor je bijna nooit meer. De Gorillas met Clint Eastwood uit 2001. En eh, dat openen het eh, tweede gedeelte van Zandvoort op zondag. En het is een zondige Zandvoort op zondag. Het is de Zandvoort van Zandvoort op zondag... Eh, voor de circuitrun van dit jaar. Zometeen nog wat nieuws over de circuitrun. En natuurlijk om half vier de reggaeton.nu nu platen van deze week. Maar eerst muziek, onder andere van Steely Dan met de Vest. It's your bond of creation.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 Heeft hier een verslag ervan. Gertone, wethouder sport van Zandvoort, schoot de deelnemers aan de hoofdafstand van 12 kilometer om 1 uur weg. Oud-winnaar Bashir Abdi begon sterk aan de wedstrijd... samen met de Kenianen Dominique Mibai en Moses Yator... wist hij op het heuvelachtige circuit eh, direct de koppositie te pakken. Vanaf het strand zette Maibai echter een moordend tempo in... en moesten Abdi en Yator hem laten gaan. Zijn voorsprong is vanaf dat moment niet meer in gevaar gekomen. Onder luid gejuich soleerde hij alleen naar de finish... zijn tijd van 35 minuten 31 seconden is genoeg, goed genoeg voor de derde snelst gelopen tijd ooit in Zandvoort. Abdi was tevreden met zijn tweede plaats, 36.15. Het was mijn eerste wedstrijd na een blessure. Het tempo van Mibai kon ik gewoon nog niet bijbenen. Malcolm Hicks uit Nieuw-Zeeland nam de derde plaats op het podium. 36.30 eh, eh, rende hij En Wouter Ploeger finishte als eerste Nederlander op de vierde plaats in 36.48. Eh, bij de dames ging de winst naar Ivy Kibet, zusje van de Nederlandse Hilda Kibet. Direct na de start nam Kibet eh, afstand van de concurrentie en liep zij haar eigen race. Ze finishte in 40 minuten 29 seconden. De Nederlandse Irene van Lieshout eindigde knap tweede in een tijd van 41,55. Derde bij de vrouwen was de Belgische Karen van Proeien en zij liep 44 dan gaan we even tennissen. Robin Haase is er niet in geslaagd de derde ronde bij het Masters toernooi van Miami te bereiken. vanwege regen verlaten avondpartij in Florida was de Hagenaar kansloos tegen de Argentijn Juan Martin Del Potro. 2-6 en 4-6. Haase, die nog nooit van Del Potro heeft weten te winnen, nam niets in te brengen tegen het snelle spel van de nummer 34 van de wereld. De eerste opslaggame won hij nog met moeite... maar daar eh, door zwak serveren en te veel onnodige fouten ging de set verloren. Haase ging daarna beter serveren... maar nadat hij twee brekenkansen had gemist... leverde de nummer 48 van de wereld in de negende game zijn omslagbeurt in... en verloor hij de wedstrijd. Agnieszka eh, Radwanska is al in de derde ronde van het hardcore toernooi in Miami uitgeschakeld. De Kroatische Mirjana Lucius Baroni, die de Poolse op de Australian Open ook al over de knie had gelegd, was oppermachtig in 6-0-6-3. De als vijfde geplaatste Radwanska, die in de eerste set slechts negen punten maakte, brak de al 35-jarige eh, Lucic Baroni in het begin van de tweede set tot een keerpunt in de wedstrijd leidde dat echter niet. Want Lucic die sloeg eh, direct terug. Ook nadat ze in de derde game weer haar service had moeten inleveren. Radwanska was na afloop vol eh, over de veteranen. Lucic die speelde solide vanaf de eerste bal. Met agressie en power. Ik had er niets tegen in te brengen. Dan gaan we even basketballen. De Washington Wizards heeft de topper in de Eastern Conference tegen Cleveland Cavaliers gewonnen. Vooral dankzij John Wall werd de formatie van sterrenspeler LeBron James met 127-115 verslagen. De Wizards sloeg in het eerste kwart hun slag 40-26 en vooral Wall was daar verantwoordelijk voor, maar met maar liefst 18 punten koploper Cleveland kwam daarna gestaag dichterbij... en bij het begin van het laatste kwart was het tot op vijf punten genaderd. De Wizards hielden daarna echter knap stand. James kwam tot 24 punten, 11 rebounds en 8 assists voor de Cavaliers... die in een reeks van 7 wedstrijden hun enige thuiswedstrijden speelden. Toronto Raptors en LA Lakers, oh nee, de LA Clippers zijn dat verzekerde zich met een overwinning van een plaats in de playoffs van de Amerikaanse basketbalcompetitie NBA. De Raptors klopten Dallas Mavericks met 94-86 en de Clippers waren te sterk voor Utah Jazz 108-95. En voor beide ploegen was het in eh, de 44e zege van het seizoen. Acht ploegen zijn nu al zeker van de playoffs om de titel van de NBA. In de Eastern Conference zijn dat Toronto Raptors, titelverdediger Cleveland Cavaliers, Boston Celtics en Washington Wizards. In de Western Conference vloegen, eh, voegden LA Clippers zich bij de Golden State Warriors, San Antonio Spurs en de Houston Rockets. Nou, dat zover even de nieuws Sport sowieso. En zometeen, nou, zal zijn even voor half uur de Reggaeton nu plaat van deze week. Maar eerst een Rob Harms classic, Joe Bataan. Oh, wat was dit toch een grote hit, hè? Onvoorstelbaar. John Sakara eh, uit 92 met eh, Just Another Day. En daarna hebben we gewoon echt gewoon nul van hem gehoord. Volgens mij is hij gewoon lekker aan het renterieren van eh, de opbrengst van deze plaat. En deze Ari die komt gewoon uit Cuba. Hij is van 4 oktober 1962 en hij is van Havana dat is een prachtig bruggetje naar het volgende item. Naar eh, de reggaeton.nu plaat van deze week. Want dat is ook zo'n fantastische plaat. Die eh, komen van een eiland wat verderop. Die komen uit Puerto Rico. We hebben het over Zion en Lennox. En het zijn... Eh, ja, die maken echt grote reggaeton hits in Latijns-Amerika. En ook zeer geliefd in Cuba. Al dus Maarten Verheij. Want die zoekt ze weer met zeer zorgvuldigheid uit deze plaat. Er is eh, trouwens eh, eh, goed nieuws voor alle reggaeton-fans in Nederland. Want dit jaar is een fantastisch jaar. Hè? Want ook Zion en Lennox die, komen naar Nederland. Die geven op 12 mei een concert in de Box in Amsterdam. En wil je daar kaarten voor krijgen, dan kan je dat kopen via www.veronicatv.nl Zion I. Lennox, dat schrijf je Z-I-O-N I-L-E-N-N-O-X. Veronicatv.nl TV.nl, Zion E. Lennox. Die kaarten die kosten 20 eh, euro de early birds. Pre-sale 30 euro, late bird 40 euro. De VIP Golden Circle 75 euro. En de VIP Balkon, nou daar zit Maarten van hoor, 60 euro. De box dus in eh, Amsterdam. Daar gaan ze optreden, die, uh, dit fantastische duo, op uh, 12 mei. Om alvast in de stemming te komen, een van hun grootste hits, Embria Game. zal het waarschijnlijk eh, verkeerd uitspreken, maar mijn Spaans is eh, niet meer wat van je geweest is. Embria Game is een samenvoegsel van twee woorden Embriaga en eh, Mi. Embriaga is, kan je vertalen als intoxineer, maakt dronken. Mi vertaalt als mij, dat is gewoon vrij vertaald, maak mij gek. Dat is de Reggaeton.nu plaat van deze week. Zion en Lennox dus. Llegar, me descontrola el sistema. Force 9 uit 94 heeft alleen maar de tipparade gehaald. Onvoorstelbaar wel een leuke radioplaat. Drop That Beautiful. De voor de reggaeton nu plaat van deze week. Zion en Linux. Lennox met uh, eh, Embria. Gaat god af het weer uitspreken. Eh, het heet Embria Game. Of zoiets dergelijks. Ik ga echt in de leer naar, eh, bij Maarten Vrijen... om eh, dat eh, toch wel een beetje beter te kunnen uitspreken. Die fantastische Spaanse titels. Goed, we gaan even naar Gent-Wevergem. De vrouwen zijn al gefinished. Daar is ehm, de Finse Lotta Lepisto... Die heeft gewonnen. Eh, woensdag won ze ook al dwars door Vlaanderen. Nou, de peloton die zette de vaart erin. Ehm, de eh, voorsprong die, eh, die slinkt. Het peloton is zelfs 33 seconden lang. Heeft José de Kouwer van Sportza berekend. De drie groepen zijn weer teruggebracht tot één peloton. Groot peloton dat op een lint rijdt. Ze komen steeds dichter bij de koplopers. Het verschil is 3 minuten en 42 seconden. En dat is dus uh, eh, gent waar we allemaal naar uh, ja, zitten eh, te kijken en te luisteren. Het is ook een leuk plaat. Six was 9 met Kiss Me. Kiss me out of the bearded barley lane. beside the green green grass swing swing swing the spinning step You wear those shoes and I will wear that dress. heerlijke Huey Lewis in the nieuws. Do You Believe in Love? En daarvoor Sixpence None the Richer met Kiss Me uit 1998. Het is 14 minuten voor 4. Zandvoort op zondag met Katie Toenstal. My heart knows it better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking.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 Some people say this town highway. dit is echt lentemuziek, echt waar. America 1972, Ventura Highway. Oh, gewoon zin om lekker te gaan cruisen met je auto als je een uh, cabriootje hebt. Hè. Daarvoor Katie Toenstal met Black Horse and The Cherry Tree. En we gaan maar door met die leuke platen, die leuke zonnige lenteplaten. Wat dacht je van deze? Ze uit, eens eh, even kijken hoor, 94, 95 of zo? Ja, <laughs> zoiets. The Counter met American Girls. comes out on Fridays every time. Stands out in line. I could have been anyone she'd seen. She waits another week to fall apart. She couldn't make another day. I wish. said I might, I might, I might. She said, Well, that's alright. It's alright, it's alright with you, and it's alright, it's alright with me. I waited for an hour last Friday night. She never came around. zat er een paar jaar naast. Counting Crows met eh, American Girls komt gewoon uit 2002. Ja. Eh, eh. Foutje bedankt. De volle plaat die we gaan draaien zie je van Zandvoort is van Will Smith. Hij komt eind dit jaar in een ehm, film, het Bright, alleen op Netflix te zien. En uh, dit was een oudje van hem, Getting With It, uh, Jiggy With It. On your mark, ready, set, let's go. Dance floor pro, I know, you know, I go psycho when my new joint hit. Just can't sit, gotta get jiggy with it. That's it, now honey, honey, come ride. DKNY, all up in my eyes. You got a Prada bag with a lot of stuff in it. Give it to your friend, let's spin. Everybody looking at me, glancing at kid. Wishing they was dancing a jig here with this handsome kid. Sick a cigar right from Cuba Cuba. I just bite it, it's for the look, I don't light it. Play the ammo on the hand, stay on play. You give it up, jiggy, make it feel like foreplay. Yo, my cardio is infinite. Ha <laughs> ha. Big Willie style's all in it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. You on the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, uh, mama, uh, I'ma come close side in the middle of the club with the rubber dub. Uh, no love for the haters, the haters. Mad cause I got floor seats at the Lakers. See me on the 50 yard line with the Raiders. Met Ali, he told me I'm the greatest. I got the fever for the flavor of a crowd pleaser. DJ play another from the president, sure highness. Only bad chicks riding my whip. South to the west, to the east, to the north. Bump my hips and watch them go off off, but go off, but yes, yes, all And you don't stop in the winter order. Summertime. I makes it high, getting jiggy with them. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. Getting jiggy with it. 850 IS if you need a lift. Who's the kid in the drop? Who else will slip? Living that life, some consider a myth. Rock from South Street to 125th. Women used to tease me, give it to me now nice and easy. Since I moved up like Georgia Wheezy, cream to the maximum. I'll be axing them. Would you like to bounce with your brother that's platinum? Never see Will attacking them. Rather play ball with Shaq and them. Flatten them. Like getting. Thought I took a spell, but I didn't. Trust the lady of my life, she hitting. Hit her with a drop top with the ribbon.